Sinds bekend werd dat Nederland op 19 december excuses wil aanbieden... is er discussie over de datum. Veel betrokkenen vinden dat er onvoldoende is overlegd... en dat Nederland zich nog steeds koloniaal opstelt. In Belgisch Limburg is afgelopen weekend een man doodgeschoten... die met een metaaldetector op zoek was naar oude munten. Volgens Belgische media gebeurde het waarschijnlijk per ongeluk. Mogelijk werd hij door een jager aangezien voor een dier. Ook kan het zijn dat hij werd geraakt door een verdwaalde kogel. Het lichaam van de 31-jarige man werd maandag gevonden in de gemeente Tongeren. Woensdag werd een verdachte gearresteerd, een 48-jarige jager uit Antwerpen. Volgens zijn advocaat werkt hij volledig mee aan het onderzoek. Voetbalster Vivianne Miedema lijkt ruim een half jaar voor het WK een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. Dat gebeurde tijdens de Champions League wedstrijd van haar club Arsenal tegen Olympique Lyonnais. Miedema werd met haar linkerbeen gespalkt op een brancard weggedragen. Als blijkt dat ze bijvoorbeeld haar kruisband heeft gescheurd... is het de vraag of ze op tijd is hersteld voor het WK komende zomer. Miedema schreef vorige maand nog in haar column in het AD dat het speelschema te vol is en daardoor tot onnodige blessures leidt. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Het vriest 4 tot 7 graden. Lokaal kan het glad zijn en ook is er kans op mist. Overdag in het oosten grijs, in het westen zonnige periode. Het wordt dan 0 tot 3 graden. Ook het weekend verloopt koud. S'nachts vriest het dan een graad of 5. Overdag is het rond het vriespunt. Zondagavond gaat het regenen en verdwijnt de vrieskou uit het land.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 fijne dagen en een voorzitter.